Verkeersinformatie. De weg Oldenzaal richting grensovergang Noordhorn is in Denenkamp door een ongeval geblokkeerd. Het verkeer wordt geadviseerd een andere route te kiezen. Dat was het. إذا كانت لديك الرغبة الشديدة في الأكل فما عليك إلا بجمبوز هاي بروتين سناك إنتاج روز ناكو En daar komt hij aan, onze kerstverse wereldkampioen marathonlopen, Huip Diekman. Fantastisch, wat een vent. Mensen, natuurlijk heb ik hard getraind. Maar ik was nooit de beste ter wereld geworden. Zonder jumpers, de heerlijke high-protein snack voor topsporters. kéré o èyí ni ìpolówó ọjà àkàrà òyìnbó aládùn tí a ń pè ní high protein snacks tí ó kún fún èròjà aládùn tí àwọn ẹgbẹ́ tí a ń pè ní row snacko ń ṣe kéré. Gegroet kameraden, welkom in de Volksstudio van de Socialistische Arbeidersradio. En ik ben Roldo Basket. En ik ben Huip Talsma. En kameraden, ik ben Rick van Wassenaar. Het is hier ontzettend druk. Wat is hier aan de hand? Eh, er zijn wat mensen van de stuurgroep en eh, wegens ruimtenood eh, zijn die hier in de studio ingekwartierd. En ja, het is jammer, want het is een speciale dag vandaag. En het is spijtig dat de toestanden een beetje verstoord worden hierdoor. Maar goed, we zijn ruimhartig, want wat is er aan de hand? Ja, kameraad, u zegt het al, een speciale dag vandaag. Een zeer feestelijke uitzending deze keer. Want de grote socialistische radiopionier Harm Rul is vandaag jarig. En hij is niet in de studio aanwezig, maar hij eh, viert op dit moment zijn verjaardag in huiselijke kring. Hier bij onze, onze kameraadschappelijke, felicitaties. namens de Socialistische Arbeidersradio de VPRO en in het bijzonder Musica Exotica bedanken eh, om ons eh, deze gelegenheid te geven om Harm Rul te feliciteren met zijn eh, verjaardag. En dat is voor ons een groot feest, maar er is meer feestelijk aan de hand. Ja, dat is namelijk kameraden de massa's in Oost-Duitsland... die op dit moment vieren het 25-jarig bestaan van de antifascistische verdedigingsmuur. En helaas is dit feest overschaduwd door het onlangs overlijden van onze grote kameraad Paul de Groot. Misschien zou het geen onaardige suggestie zijn om ook in de stad Amsterdam, waar dan zo'n eh, van die fascisten in de raad zitten, in plaats van te demonstreren, een voorbeeld te nemen aan onze Oost-Duitse broeders. En ook een antifascistische verdedigingswal rondom het stadhuis op te stellen. Lijkt me een aardige suggestie. هر جای دنیا باشی یک روز پیدا کنم نگاه و چشمای کنم روز تو را پیش همه میگم و رسوای کنم روز تو را پیش همه میگم و رسوای کنم با آن همه قول و قرار و فیمان که با منی غم زده داشتی نفتی میخواستی از سرهای دورم کنی اما مرا تنها گذاشتی گفتی خدا تو را و من رسانده گفتی خدا تو را و من رسانده رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی رفتی و شرمی از خدا نکردی Zo, we zitten hier in een een klein parkje dat eh, bij het ziekenhuis ligt. En dat wordt gebruikt om eh, ja, een beetje de mensen te kunnen laten recreëren. Hè, is een heel mooi parkje. Was dat er al? Nee, dat is eh, onlangs aangelegd. En uh, zoals ook het hospitaal, is allemaal beschikbaar gesteld door de, de Sovjet-Unie. Die hebben erg veel geld beschikbaar gesteld en ook bouwkundigen om dit hier aan te leggen. En het is, uh, nou, het is schitterend, want er was hier helemaal geen medische verzorging. geen gas niet, er was eigenlijk niks. Ja. Maar eh, onder die koning en ook onder de president, het was een ontzettende warboel. Maar er is nu is daar eh, verandering in gekomen dankzij de Sovjet-Unie. En ook kosteloos, hè? dat is heel belangrijk. vroeger waren er een paar artsen in het hele land en nou, die, die zogen echt de bevolking uit. Maar dat is nou wel opgehouden. Het onderwijs is gratis en ik moet zeggen, het is heel praktijkgericht. mensen hebben er iets aan en nou, je ziet veel meer jonge mensen naar school gaan dan eh, eerst. Eh, ja, je moet natuurlijk rekening mee houden dat een groot deel van de bevolking gevlucht is. Maar eh, er komen steeds meer mensen terug en die zie je ook deelnemen aan het onderwijs. Heb je een vuurtje voor me? Ja, zeker. Zo'n lokaal sigaretje, dat is... ja, is, valt er mee? Nou, het is te roken. Het zijn Afghaanse tabakken, maar... Ja, af en toe zetten we een tijdje zonder. Bevoorrading is een probleem, want de weg naar Kabul is niet echt veilig. Gaat het? Het waait nogal. Gelukkig. Dat is een beetje goed uit te houden tenminste. Toen ik je eh, een jaar geleden sprak in Pakistan. Een Parasinal, ja. een in Toen, eh, ja, toen was je niet echt gelukkig, hè? Toen, eh, dat, dat het liep niet zo daar. Je, je, je leed nogal onder de spanningen van, eh, van, het, van het gevechten daar. En al die gewonden die er werden binnengevoerd. Zeker, want het was verre van uh, volmaakt in die tijd. Hoe voel je je nu? Ik voel me nu eh, nou, iets beter. Ik geloof dat ik nu aan de goede kant sta en mijn hulp verleen. tja, dat scheelt een hoop. Ik, ik, ik voel meer dat ik werk aan een goede zaak. Het was alsof je daar werkte voor iets wat, wat zinloos was. En dat inspireert niet. En dan kun je toch niet volhouden. Ik, want ook hier zijn spanningen. Ik bedoel, het is nou heel rustig. Maar eh, ieder moment kan er weer een aanval komen van, eh, van de zogenaamde vrijheidsstrijders. die bandieten. Maar eh, ja, dan zit je weer hoor. Dan vliegen de kogels om je heen. En beschietingen. Dat is echt geen pretje. En ook hier veel gewonden toch. Dus we hebben handenvol werk hier. Maar ja, dat, dat goest niet. Dat is een klein plaatsje. Hè? je bent de enige Nederlander hier. Ben je nooit eenzaam? Uh, ja, ik voel me wel eens eenzaam. Maar ik moet zeggen, als ik klaar ben met mijn werk, dan ben ik eh, zo moe. Ik rook nog een waterpijpje met stof. En eh, nou, dan is het voor mij de dag zitten weer op. Hoor. Want je gaat hier weer vroeg aan de gang. En omdat ze mensen tekort komen hier in de verpleging... Uh, ja, continu eh, bezig. Eigenlijk een 24 uur dienst. En eh, ik ben blij als je eventjes eh, kunt liggen. Ik ben blij dat ik nou ook even rustig met jou kan hier zitten in het parkje. Want dat komt er niet vaak van, dat kan ik je verzekeren. Ah. Ja, dat valt niet mee. Ja, dan had ik het in Pakistan toen uh, was het beter in Parasina. Daar heb ik dus een Franse verpleegster leren kennen die daar ook werkte in het hospitaal. En daar heb ik toch een eh, hele goede tijd mee gehad. Eh, nou, dat, maakt, dat maakte het echt beter te verdragen. Maar ja, het schijnt dat een beetje geluk niet mag in deze wereld. Want eh, dat, dat meisje raakte dus aan de heroïne, hè, Pakistanse heroïne. ja, daar is, die is kapot gegaan. ik, heb, ik heb dat van dichtbij meegemaakt en dat is echt vreselijk, want ik was er echt verkikkerd op, dat kan ik je wel zeggen. nou ja, zo ben ik weer terug in mijn eenzaamheid. Maar goed, ik, ik sta aan de goede kant in ieder geval. En ik, als ik de, de gezichten van de mensen zie, van de patiënten ook, en die dankbaarheid die die mensen uitstralen, dat dat toch nog mensen zijn die om ze geven, dan. Uh, ja, dat, maakt veel goed. Dat, dat wist en ik helemaal niet, Ambroos. Dat, dat van, eh, van die verpleegster. Hoe, is, ze konden spanning niet aan, dus ze heroïne gaan gebruiken. Ja, door, door, eh, het, door zogenaamde, die zogenaamde vrijheidsstrijders, Afghaanse vrijheidsstrijders, zijn in wezen zijn dat mensen die, ja, de gewone mensen zijn gewoon misleid. Maar aan de top staan meedogenloze figuren, drugshandelaars, mafiosi, die gewoon de zaak uitbuiten. En zoveel mogelijk geld willen verdienen met de ellende van andere mensen. En deze mensen die zorgen dus voor die enorme heroïne. Die gebruiken de oorlog in feite als dekmantel voor hun eh, drugshandelactiviteiten. Er is daar veel verkrijgbaar en het kostte niets. En ja, dus de spanningen te veel worden en eh, de stuf helpt ook niet meer, dan ga je heroïne gebruiken. Ik kan me voorstellen dat het een keertje zover komt. Ik heb het ook wel eens gedaan, maar ik ben er nooit eh, ik ben ermee opgehouden. Omdat ik zag dat het toch gevaarlijk werd. Maar ik heb haar er niet van kunnen weerhouden. En dat, ja, ze is eraan eh, kapot gegaan, overdosis. Of misschien was het wel vermengd of zo, ik, weet het niet. Maar op een dag was het afgelopen. En toen? Nou, dat, dat was eigenlijk voor mij... daarna kwam ik echt in een zware depressie terecht. En toen, heb ik, eh, toen ben ik ook gaan twijfelen van het nut van wat ik daar deed. Nou ja, totdat ik eh, via via hoorde dat er ook in Afghanistan zelf mensen gezocht werden. Ik bedoel, het hele Amerikaanse imperialisme, wat ook het zogenaamde verzet misbruikt, dat hing me al langer de, de keel uit. Dus ja, ik denk, ik moet weg. Ik moet de mensen helpen die het echt verdienen. En zodoende ben ik naar Afghanistan zelf gegaan. En ik moet zeggen, ik heb alle medewerking gehad van de autoriteiten. En ook van eh, de Russen die hier eh, toch wel aanwezig zijn. Maar waar ik een eh, hele goede relatie mee heb. waarschijnlijk hebben die, die, al die, al die smokkelaars en zo, die, die, die natuurlijk de gedisciplineerde maatschappij die de Sovjet-Unie Ja, nou, natuurlijk, daar natuurlijk. Daar is geen plaats meer voor dit soort dingen. Ik moet zeggen dat het roken van hash wel wordt getolereerd door de Russen. Zolang het niet bij de soldaten in diensttijd plaatsvindt. Maar eh, tegen de harde drugs wordt heel streng opgetreden. Eh, nou, naar mijn ervaring eh, ben ik daar heel blij mee. Ja. Ik vind dat heel goed, want hè, je weet ook in Nederland wat voor een ellende het allemaal op, oplevert. Dus ik, vind, ik steun de Russen daar echt in. Hoor. En als ik hier ook er zitten hier nog steeds mensen die daar wel met die handel te maken hebben, die ook banden hebben met het verzet, vermoedelijk. Als ik dat zie, dan rapporteer ik die mensen aan de Russen, want voor zulke misdadigers ken ik geen pardon en dan voel ik me geen verrader. Echt dan sta ik aan de goede kant. ik zie allemaal mensen eh, lopen en zo. Wordt er nog, volgens mij wordt geschoten, hoor je dat? Ja, inderdaad. Nou, dat, dat, dat is het heilig van eh, zat. Ja, dat, we staan hier een beetje in te open gebied. We kunnen misschien, we misschien beter even terugtrekken, want uh, eh, ja, Van het was steeds harder. Klopt. Shit, de shit, snel zijn Godverdomme. Dat is echt... Daar heb je weer, dat zijn die bandieten. Ik op, er maar. Voorzichtig. Nou, daar heeft de, de hele stad wat in elkaar geschoten door Stanley Kuik. Het is nacht, hè. Ze zitten vlakbij is een vlakbaas eh, uh, van de rassen. die zullen zo wel opstijgen. En, uh, ja, dan komen de vliegtuigen af. Doe het tegen jongen. Ja. Jezus, het ziekenhuis, man. Jezus. nee. Ja. Zwak. Oh nee. Ja, waar moeten we nou heen? We kunnen best hier blijven staan tot afgelopen is. Het is weg. Dat is inderdaad, het ziekenhuis is geen spa meer van heel. Dan nou, zie je, dat zijn dan zogenaamde bevrijdingsstrijders. En wat doen ze? Gewoon een ziekenhuis waar gewonde mensen liggen, weerloze mensen, die niks, niks kunnen doen, die geen enkel gevaar zijn voor niemand. Die worden gewoon kapot gemaakt. Wat een wereld is het. Overal waar ik kom en zo. Het, het lijkt wel alsof of niks, niks kan mag en zo. Alsof alles kapot moet en zo. Dat is... Shit, het hele ziekenhuis weg. Wat een vuile klote wereld. Shit, even een sigaretje hoor. Godverdomme. Ah. Jezus, ik tril helemaal, zie je dat? Jezus. Ja, wij hebben het overleefd, maar eh, laten we naar het ziekenhuis gaan. Het is weer rustiger. We moeten dat ziekenhuis wat er van over is eh, zien eh, of we daar wat hulp kunnen bieden, want al zullen ook zowel Russische hulptroepen komen. Nou, dit soort dingen. Nou, is, het, is, raar hoor, dat jij er nou net bij moet zijn dat dat gebeurt. Want ik heb hier vaker aanvallen gehad, maar zo met zulke zware wapens. Nou, de Dat zijn de Amerikanen. Die voorzien die mensen, die zogenaamde vrijheidsstrijders, voorzien ze van automatische wapens en zware raketten. En dan krijg je deze uitwerking. Nou, de, nou, linker, de linkervleugel is totaal uitgebrand. Ja, eh, dat, ja, dat administratieve gedeelte staat is nog overeind. En die operatiekamer. een beetje opschieten hoor, Roland. Anders dan komen we niet op tijd op de vergadering. Ai, ja, nee. Hoeveel tijd hebben we nog? Nou, een minuut of tien. Nou, jij hebt zo lang gelopen treuzelen met het eten. Of liever gezegd, zitten treuzelen. Ja, ik moest eh, toch wel even een kopje koffie hebben je je chilauwkebab. Zo vet. Ik heb dat echt wel even nodig. Ja, het is een belangrijke vergadering. Ja, we moeten opschieten. voel je? Denk je dat we het plan erdoor krijgen? Ja, absoluut zeker. Daar kan niks op tegen zijn. Dit is het ideale ideale tijd. Zo'n grote toelevering van grondstoffen hebben we nooit. Dus we zijn, alle vier soorten zijn nu in een eh, trekstadium. Op dit moment? Op dit moment. Dus ja, wat moeten we anders? We hebben een enorme aanvoer van grondstoffen. Dus als we daar nu geen gebruik van maken, zijn we gek. En ik, ik heb begrepen dat het ook vier, eh, vier verschillende soorten zijn. Dus dat is ook nog wel het eh, aantrekkelijk. Ja, maar als we ze verwerkt hebben, dan is de smaak toch hetzelfde. Dus wat dat betreft. Mm. Maar ja, ik zie er niet zo'n probleem in. Het komt echt, loopt echt van los. Wat ruik je weer lekker uh, vanmorgen? Heb je een nieuwe aftershave op? Ja, ja maar je moet, niet zo aan me zitten plukken en zo. Je, bij die moskee, je weet, Teheran, Iran. Het is eh, goed zaken doen hier, maar je moet wel een beetje rekening houden met de mensen. Je weet dat ik geen bezwaar tegen heb, maar hier en nu is niet de plaats. Nou, ik heb toch het gevoel dat er wat anders achter zit. Je, je hoeft toch niet voortdurend een meter van me af te lopen? Eh, je doet net alsof je me niet kent. Nou, nou, nou met vergadering we moeten eerst de zaak achter ons hebben en dan eh, pas de pret. Het zit me toch, totdat de zaak rond is, Zitten me dat toch een beetje... Eh, nou, op mij komt het uitermate koel cool over. Ja, je moet je aanpassen aan de normen en regels van het land waar je werkt. Je kunt hier niet... Eh, je ziet hier dat de mensen, de vrouwen houden hier ook afstand tot hun man. Dus dat is vrij normaal. Je weet dat het hier allemaal gevoelig ligt. Ja, maar ik ben een beetje anders. Ja, ik ook. Maar hier en nu passen wij ons aan. Hey, jumpers. Jumper. Perfect. Hey, hey. Jij een zakje, Loekie? Nou, ik heb nog net een klein plekje over. Nou, dan nemen we toch jumpers. Jumpers. Uh, eh, lood van man Jak Jumpers. Heel goed, heel goed. jaar goed, hè? Goed, Bas. Kom aan, hè? Heel Oké? Ja, eh, eh, ah, Oké. Dokter Man. Motorchakram. Kijk eens aan. Heerlijke jumpertjes. Nou, ik dacht dat jij zo vol zat. Ja, maar zo'n jumpertje gaat er toch wel in. Die extra eiwitten. Die verpakking is wel ontzettend... Verbeterd de laatste ja, tijd. Inderdaad. Ja, Nou, kijk of ze echt uh, krakerig zijn. Ik Tas toe. Ik neem er een. Mm. Mm. heerlijk. uitstekend. Het is eigenlijk idioot dat we het nu al zo vreselijk normaal vinden om dit te eten. Ik bedoel, zo lang is dat helemaal nog niet eh, geleden, wel? Nee, inderdaad. Ik, had het nooit kunnen denken. Toch voor het eerst er tegenaan liep, 2,5 jaar geleden in Bangkok. Ja, het stond me ontzettend tegen, maar ja, ik was uitgenodigd bij mensen. ze hadden het speciaal voor me bereid, dus ja, dan kun je niet nee zeggen. อยจ้า ไอ้ขวดสีส้มรูปมือยาวๆใช่ไหมล่ะ แม่นแล้วขวดนั้นละ Ah, Mr. Lolan, take one of these. Alloy, alloy. What, what is it? What is it? Grasshopper. Grasshopper? No, no, thank you. In my country we don't, uh, we don't Oh, eat... it's Uh, good. My wife cooked for a long time for you. okay, okay, I It's try. very I- good. okay, I try, I try Alloy, one, alloy. but only one. Hmm. Hmm, Quite crisp. Hmm. It's, uh, it's a bit like shrimps. It's not bad. Can I have some more? enige nadeel waren die uitstekende pootjes, hè? En die full eh, voelsprietjes en die enge glimmende oogjes. Dat is toch niet zo'n lekker idee. En daarom was dat idee van dat krokante laagje van jou ook zo'n perfect idee. Ja, dat lost eh, al die probleempjes wel netjes op. Maar nou ja, je had het ook anders niet kunnen denken. bloeiende carrière bij het Parool. En zo ineens de business? Nou, dat valt me gewoon mee. Toen ik eh, in de tijd voor de reportage eh, in Noord uh, ben, hè. Zo, lekker kopje thee voor de zieken. Volgens mij heb je daar wel weer zin in. Oeh, Loekie, dat zal toch zonder jou moeten beginnen. Heerlijk. Volgens mij ben je alweer een aardigheid opgeknapt. Nou, ik voel me nog wel een beetje zwakjes hoor. Ja, maar die uh, bananentaart van mij, die heb je toch maar eh, lekker opgegeten, zie ik. Ja, die was ook echt lekker, moet je zeggen. Mm. Zeg, waar is, uh, waar is Roland nu? Nou, ik... hij zei tegen me dat hij vanmiddag nog lang zou komen, dus ik, ik verwacht hem eigenlijk ieder ogenblik. Ik zie hem zo weinig en is een speciaal oh, voor mij hier. Daar komt hij aan, daar komt hij al aan zo, zo, zo, broertje. Ja, Je ziet er trouwens een stuk beter uit meteen. Dat zei ik ook al. Ja, Tja, dat toch, begint weer... Toch eh, nog een beetje nou, Loekie, jouw goede zorg die brengt er helemaal bovenop. hè dat heeft hij ook wel nodig. Ja. Hij praat nog een beetje sloom, maar verder? Nou, dat eh, is nooit anders geweest eigenlijk. Wie een beetje komt in zijn lopen. Ja, ik heb eh, wat door het dorp uh, gewandeld en over de velden. Maar het is hier wel flink kale boelen. Het is echt een probleem, hè, die springhalen. Dat is echt een, um, de zoveelste plaag van God, hoor. Dat is, um, ja, dat weinig, al die akkers waren die kaal gevreten. Dus ik, ik, heb, ik heb er zoveel gebeden, maar ja, het blijft maar komen. Eten ze ze hier niet, de mensen? Ja, ze eten ze wel, maar dus, zijn er miljoenen van vluchten. Dan, kan je wel blijven eten, maar zoveel, zoveel eten ze gewoon niet. Eigenlijk is dat een gouden business natuurlijk, hè? Als je die beesten zou kunnen vangen. Dat ze vangen ze ook mismaken. Ze, ze vergiftigen dus ze. ja, maar je, zou ze zo moeten kunnen vangen en ze dan verkopen. Het is een enorme rijke bron aan eiwitten en proteïne. Ik bedoel, alles wat ze, wat ze hier weghalen aan voedselwaarde, dat zit er weer in. Oh, dat kan toch helemaal niet? Als dat... Het gebeurt op kleine schaal al. Die mensen en als je ze, wel natuurlijk. Als je ze zou kunnen bewaren in een krokant laagje, dan zou je ze ook langer goed kunnen houden. Dan zou je ze kunnen verpakken. Zou je ze ook kunnen verspreiden over gebieden waar ze niet zitten? Ja, nou, ik weet het niet. Het mes snijdt aan twee kanten natuurlijk, hè? die, mensen, die mensen hier eten ze wel, hoor, dat moet ik zeggen. Ik bedoel, ja, ik, zelf, ik zelf vind het niet zo lekker, maar... Ik heb, nou, dat valt best mee. Ik heb ze in Thailand, in Bangkok, heb ik ze moeten eten. En ik moet zeggen, verschil met garnalen. Eh, nou we ja, er is geen verschil. Of je een garnaal eet of dat, een frituurde garnaal, is hetzelfde smaak. dat, is natuurlijk ook zo. We eten, wat, wat eten we? Wat eten we? Krabben, eh, kreeften, eh, slakken. de gewoon, een, vooroordeel. Wat dacht je van slakken? Slakken? Ja, precies. is ook niet echt van je duim slakken. Ja, maar goed, wij vinden dat normaal. Dus... Maar, ja, maar goed, ik bedoel... Ehm, dan zit je ook nog een beetje goed misschien voor je oude dag met thee, want... ja, dat karige... dat karige missieloontje van jou. Ja, maar goed, ik doe het voor de heren natuurlijk. Ja, ja, dat, ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar, eh, eh, ik, moet er, ik, moet er regelmatig wel wat bijleggen, leggen. Mathé, laten we even eerlijk zijn. En nu ik erover nadenk, eh, ik had eigenlijk toch al een hele tijd helemaal geen zin meer om, om nog voor die krant te blijven werken. Maar Loekie, wil je dat zo met je wagenkopje geven? Nou ja, goed... We kunnen het eerst iets verder uitwerken. Wat verdien ik ermee? Ik bedoel, het is, het is keihard pezen voor een schijntje, wat dat, betreft. ik heb al vaker... We mee ook zo. Ik, bedoel, ik heb er wat vreugde van, van de heer, maar ik heb dan wel een gelofte van armoede afgelegd, maar ik heb ook eens gedacht van, eh, ik kan toch ook goede dingen voor de heren doen als ik, als ik in het leven sta. Ik denk dat dat een goede daad is. En ik heb wel eens gedacht van, nou, Loekie, eigenlijk zou je in de handen moeten gaan, dan ben je veel geschikter voor als het erop aankomt. Hoe langer ik over denk, hoe beter idee ik het vind. Werkelijk, dit is een goudmijn. Als we dit slim aanpakken, dan zitten we goed. En we zijn nog wel weldoeners ook, tegelijkertijd. Nou, ja. Dat nou, dat is toch wel even mooi. Hè? Dat stilt dus- het geweten. Zo kun je en dat vult de beurs. zitten we ja, de Europese markt gaan we veroveren. Met koophoek. <laughs> ja, ja, dat plan dat, eh, dat heeft verder niet zoveel problemen opgeleverd omdat om, dat, eh, Nee, eh, ach, die vergadering eigenlijk was gewoon een formaliteit. Hè. Maar uh, ach, je alles Voor de buitenwereld inderdaad Het blijft iedereen aardig. Ja. Voor de buitenwereld inderdaad. is blijft prettig. Ja, vooral die uh, combinatie van eh, gezond en snack, dat heeft natuurlijk fantastisch aangeslagen. mensen zijn allemaal bezig met eh, gezonde voeding, zijn ze in de weer. Maar ze willen toch lekker bij knabbelen. Zag hoe laat landen de eigenlijk? Uh, volgens mij zijn we over een kwartiertje in Parakou. En als het goed is, haalt, Roland, haalt Roland ons af met de bedrijfswagen. Met een nieuwe bedrijfslada. Ja. Daar zijn Roland en Dutch. Hallo! Salam alaikum. Alaikum salam. That's my dog. You know that's the what, what the color of dog. How you doing? Hi hi. Sure sure. Go and sit down. Sit down. Sit down. Sit sit. Go and sit down. Yeah. Hello, Mr. Matt. Hello, Miss Luki. How are you doing? Good afternoon, Mr. Ito. Uh, how was your journey? My journey was yeah? Tiring though. Oh. Yeah. Welcome to Kuala Welcome, welcome. How is life here? Ah, Alhamdulillah, like we say. Thanks to God. It's beautiful here. How's your family? Oh, nice one. What about yours? How are they doing? Well, I haven't seen them in uh, for a while. Yeah. You've been traveling business trip all the time. Yes, yes, yes. Yes. Yeah, that's part of life, and we are happy. You know, when you are doing business and you are profiting, then you are happy. Thank you. You yes. have a good health as well. True, true. So the factory has been doing fine. Oh, really, really, really. You, see, you can see the way I'm welcoming you. You see, I feel good because the uh, uh, factory is prospering and uh, we've reached uh, our five years plan. ah, good. Ah, good. And uh, more to that. To your surprise, we've increased our production by 26%. 26%? Hey. Hey. Wow. Great, Alhaji. We need to Incredible. Drink. Did you uh, receive the Lada cars, the new oh, Lada cars? They, are very reliable cars. They are really good. But uh, yes. I will have to ask you also to give me one for myself. Uh, Lada number like, one. You like, yeah. you like so much. No yeah, problem. No problem. No problem. With such an increase in production, oh. that's no problem at all. We have also big news for you. Yeah, we are going to increase our market. We are going to conquer Europe. Conquer wow. Europe. Yeah, that is not. I think they will like it Yes, but I'm sure but food. there's so much food. supply food. now. If we don't use it, we are stupid. Yeah, yeah, we are very stupid not to. This expand. is how. You see, we need to expand. Indeed. Expand yeah. <laughs> all over. That, no, no, no troubles uh, for the rest. No, I heard no. there was something wrong with the refrigerator. Ah, sure. Thank you for bringing that up. We, you have to, please, you have to provide us, provide us some new ones and uh, spare parts as well because uh, it's getting too difficult for us because yeah. we have a lot of uh, uh supplies supply yeah, that we have yeah we, have to uh, preserve them with the increased uh, production yeah production so yeah. you can see where no problem. this come in and I hope you won't forget this prepare a list if you give me a list, then I'll, I, I'll give you a I list. can take care of it. I will give That's you good. a list. I will let my secretary give that to you before you leave. And also, don't forget my ladder, please. No, I need it so already bad. settled. no problem. <laughs> I need it so bad. 26% increase, no problem. Oh, thank you very Shall much. Shall we visit, um, visit the factory? Oh, yeah, you're welcome. Come on. Maybe Lucky can take care of the list then. Yeah, wacht u dan even met champagne tot ik er weer bij ben? Yeah, sure, sure. Yeah, of course. Finish. She not want to miss Business before pleasure. <laughs> Indeed, that's the right spirit. mẹ́ ò wù mí o. tó bá jẹ́ tòwó máa tẹ́pá máa ṣèrànwọ́ mi ò sàn lómi ó dà lóbìnrin ìwà rẹ̀ ló wù mí o sàn lómi. ẹlẹ́yinjú ẹ̀gẹ́. Mr. Matt and Mr. Roland, I, I have to, um, you're welcome. You see, this is the, the new, what we call like uh, kitchen, you know, where we do all the... Fine. You see, it has been re renovated. Yeah, it's quite changed. And you can see it's, it's, different from when you came last time. Yeah. You see, now we have a special uh, built-in uh, for the oil, for trans uh, transporting the oil, and also the filter as well to filter all those uh, used oil, you know, to ah. keep them ah. clean, you know. Ah. Looks uh, looks good. And here you see. It's very good, huh? It's very good. you see, we have to put some. Uh, you can hear the sound. Yes. Mm-hmm. Can you hear that? So you see, we have to make a concrete wall. We have to seal it up so that the the damp, you understand, doesn't yes. damage all this side with the, the, the, the damp from the oil, you know, from the boiler and all these ah, things. Indeed. You know, they have to be change mm. because the government uh, ministry from the health, they came here and they saw it, but they see that we are still busy with the renovation so no. for the extension of the factory. Yeah. Ah. So that was uh, okay. Good. We will take that in the new plan. So and now next door, the next is the other department where we have the hey all the utensils used in the in the preparation for mixing the the flowers, you know, yeah, yeah, before, which we use. Before it was on the other uh, on the, the other side. side. Yeah, yeah, removed the whole thing. Yeah, because now you see that we are expanding, we are extending the the factory. That's why you see those small small places are becoming bigger than they used to be, and then we have more room for you things. You prepare the sauce here. The sauce is uh, yeah, this uh, you see the coating. The coating. We have the the sauce, and we need uh, E149 149. 149 now. E and E as E double seven zero. for the for the color, you know. Oh, that's yeah. no problem. Otherwise, they get pale. They get peeled, and this day, then they yeah, don't no, look no. so beautiful. No, no, no. You know? it must be attractive to the people. Then they can. Yeah, yeah. That's a good point. Sure. Yeah. Okay, uh, there was a cool. Uh, there was something wrong some with problem. the freezer. Yeah, the freezer. You see. You see, you see, and the, the bigger one. You see, this is the new one. As you yes. can see, this is the new one. And uh, we are trying now to get uh, the bigger one. That's why, and uh, we have two ones that we need a repair, yeah, yeah. spare parts ah. for. You know, so please. And you put them on pellets. Uh, that's the, yeah. That's the, of course. That's yeah, it. We have to put them on the pellets. They look know? very, uh, very good. Very good. And the new Fresh. one you told me about last time that will be sent. That should be. If we have that one here by now, then we don't have much problem Ah. With uh, this, and you can see it's full up, eh? Yeah. It's, it's full up. It's quite. Let's uh, go out. It's cold here. And yeah, <laughs> yeah, yeah. And these freezing. Yeah. <laughs> well, things look very good. Also very clean. Very clean, yeah. Well, that's why the Ministry of Health they were so pleased. They don't give us much problem. Yeah, we don't. Because they know we are tidy. Yeah. We are clean. This is a healthy food. Indeed, and we want to keep it that way. We have to keep it. Right, so, right, so. Okay, and now we go back to the office. Yes, look where Miss Lukey is. amefanya mengi kuhusu wananchi wote, amefanya mengi kuhusu wananchi wote. amefanya mengi kuhusu wananchi wote, amefanya mengi de sprinkhanen op over het gehele land Egypte en streken in het hele gebied van Egypte in massa neer. Nooit tevoren was er zulk een sprinkhanenzwaan geweest en nooit nadien zal er meer zo in zijn. Zij bedekten de gehele oppervlakte van het land, zodat het land erdoor verdonkerd werd. En zij vraten al het veldgewas af en alle vruchten van de bomen Goedemorgen, Matthé. Hé, hey, Roland. Jongen, echt ongelooflijk dat een Exodus al zag zag. De achterplaag in Egypte. Ja, ja. sommige zo'n realistische beschrijving. Zeker, zeker. Maar leg eh, die Bijbel weg. Het boek heeft alleen maar ellendig wacht. En uh, veiligheidsriemen vast. Dan kunnen we opstijgen. <clears throat> ja, een beetje fijn hoor, dat vliegen altijd. Ja, en het is ook wel vrij vroeg zo. Jongen, jongen, wat een... Eh, tijd om op te staan. Ja, we moeten een beetje opschieten, want als de zon te warm wordt, dan worden die beesten weer actief en dan zwermen ze weer en dan weet je nooit precies waar ze weer terecht komen. Ja, dat is waar. Maar goed, dat is eh, een probleem. Dus die komen terecht in onze koele vrieskasten uiteindelijk en dan sterven ze vroegtijdige dood. Dus eh, die, krijgen het niet warm meer in ieder geval. Om zonde snak uh, eh, het daglicht weer te zien, hè? zeker, zeker. Foei, foei, foei. Heb jij al had je bonnetje nog gezien? Ja, nou heel vroeg. hij is met de vrachtwagens vertrokken om al die eh, installaties klaar te zetten om, die, om over die beesten heen te, schieten. Oh. Ik, heb het nog nooit gezien eigenlijk. Uh. gaat met eh, raketten worden die net over die springganenswerm heen geschoten, zolang ze nog op de grond zitten. Ik heb het vorig jaar een keer kunnen zien, maar oh, ja, dan gaat dat is gewoon, dan gaan ze die koelwagens en dan... ja. Godverduiveld. Ja, het is een handig systeem. Nou, dus ook met van die ringvogels, hè. Zeg, eh, we, we can fly now. Ah, en uh, kwamen, we can go. Poeh, wat een noise. waarom was je eigenlijk zo laat? Wat? Waarom was je eigenlijk zo laat? Ik eh, moest even bellen met een control controlcenter. Die vroegen of we die uh, eh, zwerm gingen vangen. Dat is het enige wat ze, wat ze doen en zo, informeren. Oh, nog. Wij doen het wagen, zij strijken Yeah. Tôi nhung phone lên. Lúc mà biết bao nhiêu mình cũng. Đó. I'm going to go to the Yeah. Are you ready, Dad? Yeah, right on, right on. Okay, yes. Fire the rockets. Fire! And, and, Sunday mú kíkiri yẹn dání. Take a dance. Ọya ṣètì rẹ́dì, ọya ẹmu dání ẹmu ẹmu ẹmu ẹmu ọmọlẹ̀ ẹ má jẹ kó lọ. Èdè gẹ́gẹ́ lójú Sunday. Ok, bẹ́ẹ̀ wọ́n ra ọ̀gbìn tó ń bẹ. Má lọ wọ́n lọ. Ìwọ mu lọ́wọ́ ọ̀sán, ọya ẹbùn ọmọlẹ̀ hẹ́ẹ̀. Yeah, it's good now. I think we got some of uh, them. We have to finish this one. mibali mingi bokola panzambe bokoboyana te esengo mingi na motema bolingo nano ya sika lobi na lobi mobali oyo azali se mabe nayebi te eloko ekosaki ngai ye bolingo ekomi bolologo bolingo ekomi ya kala nazali kolobela yo ezaleli ya mabala ya sika lokola nga na yo tolingani mingela sai mingi na motema baboti na biso babala na kala ti lelo oyo bazali na makwela telema tokende kotala baboti bayebisa biso sekele ya libala karo mama bolingo nawe nakosala nini mpo yo olinga ngai karo mama bambanda nabangaka ngai kozwa etonda ngai na motema karo mama bolingo olinga ngai nyonso yokosenga na koluka yango karo mama bolingo tobalana mpo libala yanga na yo ebonga mama bolingo nawe nakosala nini mpo yolinga ngai kango mama bambanda nabangaka ngai kozwa etondanga na motema kango mama bolingo olinga ngai nyonso kosenga na koluka yango kango mama bolingo tobalana mpo libala yanga na yo ebonga إذا كانت لديك الرغبة الشديدة في الأكل فما عليك إلا بجمبوز هاي بروتين سلاك إنتاج أوزناكو En daar komt hij aan, onze kerstverse wereldkampioen. Marathonlopen, Huip Diekman. Fantastisch, wat een vent. Mensen, Natuurlijk heb ik hard getraind. Maar ik was nooit de beste ter wereld geworden. Zonder jumpers. De heerlijke high-protein snack voor topsporters. ọjà àkàrà òyìnbó aládùn tí a ń pè ní jọ́mpà high protein snacks tí ó kún fún èròjà aládùn tí àwọn ẹgbẹ́ tí a ń pè ní row snacko ń ṣe kéré. Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij onze medische rubriek Hartslag. Vanavond de gast, professor Dr. Toon de Waard... van het Voedseltechnologisch Laboratorium van de Landbouw Hogeschool te Wageningen. Goedenavond. Hartelijk welkom, professor. Dank u wel. U heeft onderzoek gedaan naar een verbazingwekkend nieuw product. Voor u, ik wil u iets uitleggen over een nieuw product... wat op de markt is gekomen van de firma Snakel. Jumpers heet het. En het is een product eh, bestaande uit een knapperige en krokante mini-kroephoek... die opvallend veel proteïne bevat... een uitgelezen mineralogische samenstelling heeft... Um, zeldzame sporenelementen bevat... en deze jumpers bevorderen een stabiele en rustige stoelgang... wat, zoals onderzoeken iedere keer weer aantonen. Het fundament is voor een opgewekt en energiek leven. Wat is dit voor een tablet? Nee, nee, nee. Om ieder misverstand te voorkomen... het is geen tablet, het is geen pil. Het is verpakt door de fabrikant in een knap, knapperig en krokant laagje... zodat iedereen het lekker vindt. professor, het is een, een smakelijke snack, heeft u gezegd. Ja. Maar voor welke categorie van personen kunt u deze jumpers snack in het bijzonder aanbevelen? Jumpers is speciaal geschikt voor atleten en adolescenten, voor zwangere vrouwen en opgroeiende kinderen en in het bijzonder voor revaliderende zieken, omdat hun conditie met sprongen vooruit gaat. U heeft daar ook in de praktijk goede resultaten gezien bij het gebruik van deze snack? Uit mijn onderzoek komt onomstotelijk naar voren dat iedereen die van lekker knappen houdt... en prijs stelt op een goede gezondheid... niet langer om deze jumpers van Roos Snaco heen kan. Hartelijk dank, professor De Waard, voor uw aanwezigheid. En voor de kijkers thuis, wij zien u terug volgende week... met ons programma Hartslag, waarin dan de tot nog toe sterk onderschatte lange termijn effecten van het gebruik van cannabis op de gezondheid. Nog iets vragen? Eh, leeft u gezond in het algemeen of niet? Nou, je ziet het aan me. Ja, je ziet er goed uit. Ja. Ja, vind ik ook. Zeg, nou, we zijn van de firma... Eh, mijn naam is Bob en ik ben van de firma Rosnaco. En eh, wij doen op dit moment een actie met een nieuwe kroephoek op de markt. Dat is wat u hier voor u ziet. En daar zitten veel proteïne in. High protein kroephoek heet het ook officieel. En wij willen gewoon de mensen laten proeven. Het is gewoon minder vet. Eh, het wordt ook bijvoorbeeld aan reformwinkels gaat het, eh, geleverd worden. En eh, we willen gewoon eens testen voor de marketing, zeg maar. Ja, het is uh, om te kijken wat de dat mensen... ik het ga proeven, hè? Nou, ja. ja. Maar ik heb nu ijs. Oh, je hebt nu ijs. Dat is <laughs> ja. nou, zeg. Wilt u, misschien, wilt u misschien proeven? Heeft u allemaal ijs? Maar dit is veel lekkerder. Nee, maar oh, het kan toch niet weer in. Maar als Bob van Roosnakel zegt dat het lekkerder is, dan is het lekkerder. Echt waar. Het ziet er heel makkelijk uit, maar, maar... nu eten we één. Ah, doe, doe zo flauw. Het is niet smaakloos, het zit wel een lekker smaakje maar ik kan niet zeggen, nou, eh, daar ben ik helemaal gek van. beetje, eigenlijk een beetje smaakloos. het is niet een smaak aan dat je zegt van... Uh, eh, Kroepelk zit volgens mij meer smaak aan. Volgens mij zit ook kroepelk meer smaak. Ah, wij proberen gewoon mensen gewoon direct... Eh, door een direct approach zou je kunnen zeggen, gewoon te laten proeven wat ze van deze nieuwe high protein kroephoek vinden. Dus gewoon, er zitten wat meer vitamines in. Het is gewoon kroephoek hoor. Ja, het ziet er misschien wat vreemd uit, maar... Eh, nou, ik wil het wel proberen. Ja? Wat wil je dan niet is Nou, ik zal toch niet doodgaan? Nee hoor, absoluut niet. Oh, lekker. Jij ook een stukje? Nee, dank je. Loes? piepschaam of zo? Nee hoor, het, Lijkt er wel op. het lijkt er inderdaad een beetje op, maar het is het Er veel proteïne oh. Het Smaakt, lekker hoor. Ja? Ja. Het is goed als zoutje bij de borrel. Hmm, niet zo lekker. Niet zo lekker? Nee, meent u dat nou? Ja. Kunt u dat nou zeggen van ons goede product? Het is echt, het is echt heel lekker hoor. Proef nog één, nog één keer. Nee, ik hoef het niet meer. Ik vind het niet zo lekker. Ja, het is wel lekker. Het is wel lekker hè? Ja. Het is een beetje ehm, niet zo vet als koekoek hè? Nee, precies. Dat is belangrijk. Man. Ja. Ja, het is wel lekker. Wel heel anders dan de andere koekoek. Ja vind het lekker? hè? merk dat hij is 74. En die vindt, en die vindt een high-protein kroephoek van de Rosnaco Zo geweldig. Ik, ik heb er geen woorden genoeg voor. Het was prima. Bedankt. Doei, doei. Het lijkt op polystyrene. Ja, dat, lijkt het op, maar het zit dus minder vet in. Daarom ziet het er wat droog uit. Maar het is gewoon echt om te eten. Ik eet het ook, dus wees niet bang. Ja? Nee? Eten we samen Ja, nou, ik vind het wel lekker. Ja, vind het wel lekker. Mm -hmm. Mag ik nog een stuk? Ja hoor, pak maar maar hm. wat vind je er nou van? Kan je dus een beetje wat gedetailleerder zijn misschien? Ja, um, smaakt het nou? Wat doet het u aan het denken? Ehm. ja. Ehm. <laughs> Onbeschrijfelijk eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Maar, maar wel lekker. Ik vind eerder de nasmaak vind ik nog lekkerder als eh, het begindingetje. Ja? Vind ik een beetje gek, ja. ja. Nou, dat is ook van belang. Sommige mensen vinden het meteen al lekker, anderen de maar. Natuurlijk. Nou, moet met je samen gaan <laughs> Dat vind ik erin lekker. Ja, inderdaad. Voor de gezonde groep. Nou, ligt binnenkort in de winkels, dus kijk maar. Ja, oké. Bedankt. Bedankt. was het tijd En dan nu de BRT Radio met een kort nieuwsbulletin. Bij onze Noorderbuur is grote opschudding ontstaan omtrent een gewild zoutje. Tijdens een programma van de VARA Consumentendienst, de zogenaamde ombudsman, werd een rapport geopenbaard van de dienst Keuringen van Waren, waaruit duidelijk werd dat het zogenaamde gezonde high-proteïne zoutje, ook wel kroepoek genoemd, ook wel bekend staande onder de naam jumpers, bestaat uit zorgvuldig fijngemalen sprinkhanen. De producent eh, van dit zoutje, de firma Rosnaco, liep bij monden van directeur Roland van Woerkom weten geen commentaar hierop te hebben. De Nederlandse justitie heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van deze aantijgingen. En ook de Rijkswacht heeft enkele pakketten eh, van dit product in beslag genomen. En dan springen we nu over op een geheel ander onderwerp, Zaire. Nou, we zullen deze eh, geïmproviseerde vergadering maar beginnen. Ik zie dat uh, Bob er nog niet is, maar laten we maar... Eh, het is goed mis, hè? We zijn goed in de aap gelogeerd. Het ellende. We zijn die poen kwijt, alle investeringen hier kwijt. Ja, hoe kan het nou zo, maar? Hoe kan het nou zo bekend raken? Ik bedoel... Zeg, consumentenman. Hè? En die heeft de mensen opgestookt. het is afgelopen. We ja, maar die, moet toch door iemand getipt zijn? Ja. Nou, ja, daar kom je waarschijnlijk niet achter. Het is gebeurd. Eh, wat, we kunnen het hier vergeten. Wat we het beste kunnen doen is natuurlijk zoveel mogelijk uh, goederen onttrekken zo snel mogelijk aan Nederland. Ja. En eh, hoeveel activa hebben we nu uitstaan op dit moment? Ik weet het niet. Dan moeten we dan even... Computer? moeten we even, even kijken. Nou, laten we even naar de computer kijken, lopen. Even zien. Ja, even een uitdraaitje maken. Ach, daar komt het al aan. Het geld is weg. Het geld is weg. Jezus, de lul. Het is allemaal gisteren opgenomen. Hij is er vandoor. Hij is er eentje vandoor met de poen. Ja, eens eentje. Hij heeft me besodemieterd. Jezus Christus, de hele business verstierd door... Een ah, halve rare priester en een nymphomane. Wat? Nymphomane? Jezus is een klap voor een vrouw. Ik laat me niet slaan. Wat een kar. Wat is er Ik had je trouwens toch al willen zeggen dat het uit was tussen ons, Roland. Dat zal toch al lang niet meer voor, Loekie, Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ja, hou jij je bek maar... Eh. Ach, Matthé, jij bent altijd zo verschrikkelijk onnozel. Jij hebt echt nooit iets in de gaten. De zaak is naar de knoppen vogel. Heb je dat niet door dan? Zo doe je er dan weer op naar binnen. Jezus, een steen door eruit. Wat is dat allemaal? Duizend mensen! Oh, God. ze komen toch al, ze komen er al. Wegwezen, wegwezen. Zoek maar uit, wegwezen. todo sabe para quem que crê mais. Latino chama na café inferno, lá em nos mundo, o mundo sabe longe. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém cabe nenhum de quimbar. Umba, umba, no sonho sabe cheio de amor, alegria. viver que amor que é de nós. Se hoje vou sentir alegria, em um momento de da vida nasceu. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém cabe de um.